Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van nws op 3. Het provinciehuis in Leeuwarden is een tijdje ontruimd geweest. De boel ging op slot omdat iemand onderweg zou zijn met een explosief. Mensen die binnen waren moesten daarom wegblijven van ramen en deuren. Het is niet voor het eerst dat het provinciehuis onderwerp van gesprek is... vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Een aantal weken geleden werd de ingang al geblokkeerd door boeren... door middel van bomen en trekkers. Eh, achter mij nu ook betonblokken die die ingangen ja, veilig moeten houden... En vorige week nog is er een excursie van statenleden afgeblazen vanwege veiligheidsredenen. Zij zouden naar Terschelling gaan, maar dat was dus niet veilig genoeg. Inmiddels is er geen dreigende situatie meer. De politie onderzoekt nog waar de dreiging vandaan kwam. Tientallen boeren in Almelo blokkeren met trekkers de toegang van een industrieterrein. De boeren zijn van plan om zo lang mogelijk te blijven staan. Op dit moment kunnen er daarom geen vrachtwagens het terrein op of af. Eerder vandaag ging premier Rutte in gesprek met bezorgde boeren in Leusden over de stikstofcrisis. Google heeft een groot stuk land gekocht bij Groningen. Het bedrijf wil daar een tweede datacenter bouwen. Het kabinet besloot laatst dat datacenters groter dan 10 hectare niet meer welkom zijn in ons land. Google zegt een datacenter van maximaal 8 hectare te bouwen. Huismussen blijven het liefst lekker binnen op de bank liggen. Maar zijn de vogeltjes die, zo, die ook zo heten ook zo honkvast? Daar proberen onderzoekers achter te komen in Hendrik Ido Ambacht. Daar staat een rijtje huizen leeg, klaar voor de sloop. Maar ze zitten vol huismussen. Wat gebeurt daar straks mee? En straks als die nieuwbouw hier is gerealiseerd, dat, er dan, dat ze er dan weer terug, eh, in terug kunnen komen. Ehm, maar of ze dat gaan doen, dat is echt de vraag. En wij zelf denken dat die kans beperkt is. wij, dus wij vinden het wel spannend dat dat gebeurt. Inmiddels zijn zo'n 100 mussen geriend en weer vrijgelaten. Die worden de komende jaren gevolgd. Het weer zonnig bij 19 graden op de Wadden en 30 in Limburg.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 De Velsertunnel die was een tijdje dicht door een ongeluk vlak voor de tunnel. De A22 is dat, van Velsen naar Beverwijk. De tunnel is weer vrij, er staat nog wel een flinke file en je hebt daar een half uur vertraging. Dus je kunt beter omrijden. Dat kan het beste via de Wijkertunnel, via de A9. Door die problemen in de Velsertunnel ook een lange file op de N208 van Sassenheim naar Velsen bij IJmuiden. Vanaf Zandpoort is de vertraging ook 40 minuten.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 De Europese Commissie maakt zich nog altijd zorgen over de onafhankelijkheid van rechters en media in Polen en Hongarije. In een jaarlijks rapport over de rechtsstaat in de EU scoorden de twee landen opnieuw slecht. In Almelo blokkeerden tientallen boeren een bedrijvenpark met trekkers. Vrachtwagens kunnen er niet meer in of uit. De boeren willen zo lang mogelijk blijven staan. Vanmiddag is er een gesprek met het gemeentebestuur. De chaos die in mei ontstond rond de Champions League finale in Parijs... werd veroorzaakt door een chaotische situatie op meerdere niveaus... en niet door Liverpool-fans met valse kaartjes, zoals eerder werd gezegd, blijkt het onderzoek. Het weer, veel zon. Het is 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Morgen zon en wolken en dan maximaal 26 graden. geluid van de zomer op CFM.